Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een explosie in een brandstofopslag in Jakarta in Indonesië... zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. In de opslag ligt normaal gesproken een kwart van de nationale brandstofvoorraad opgeslagen. De eigenaar van die opslag zegt dat de brand mogelijk is begonnen door een scheur in de pijpleiding. Duizenden mensen moeten hun huis uit omdat de brand is overgeslagen naar omliggende wijken. Vijf illegale goksites hebben een boete gekregen van bij elkaar 26 miljoen euro. Volgens de kansspelautoriteit, die de boel in de gaten houdt, hadden ze geen vergunning. Deze illegale aanbieders hebben veel Nederlandse spelers. Ze maken een hoge omzet in Nederland. En ze hebben ook een slechte controle op leeftijd, waardoor ook jongeren kunnen gokken. En daardoor pakken de boetes hoog uit. Ja, bij de hoogte van de boetes is gekeken naar hoeveel omzet de bedrijven hadden. De hoogste boete was voor N1 Interactive, die 13 miljoen euro moet aftikken. En in Zeeland gaan we dit wat vaker horen. rechter, wij eisen dat de camera niet op onze grond gerecht wordt. Ja, de provincie krijgt zijn eigen rijdende rechter. Die moet gaan bemiddelen in burenruzies en kleine conflicten... zoals we die kennen uit het inmiddels SBS-programma. De buurvrouw is een oude troll. Als ik die lelijke bek van hem zie, dan word ik al ziek. Intimideren, manipuleren, dedigeren. Heeft ze al jaren hier gedaan. Als aan mijn lucht trapt, dan ik het zo in elkaar allemaal. Ja, het gaat om een proef. De regelrechter, zoals het officieel heet... gaat bij mensen thuis langs om conflicten op te lossen. Dat concept dat ken je, maar moet ervoor zorgen... dat er minder mensen naar de rechtbank komen met hun sores, want daar is het veel te druk en duur geworden. Nancy van Splonsen is die rijdende rechter en ze is in elk geval heel flexibel. Ja, als het bijvoorbeeld een burenruzie is en dat gaat over een boom... dan vind ik het heel handig om die boom zelf te zien. Want dan kan ik het beter beoordelen dan aan de hand van foto's. Maar het kan ook in een buurthuis zijn of in een museum. Het hangt ervan af eh, waar het zich afspeelt. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht komt er wat meer bewolking aan en gaat het alleen in Limburg een graadje vriezen. Morgen begint met motregen. Smiddags wat meer bewolkt, maar wel droog met een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt bijna overal goed door in Noord-Holland. Alleen op de A27 Utrecht richting Almere. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Hilversum en Huizen. En de N9 Alkmaar Den Helder tussen Sint Maartenzee en de Schagenbrug is de weg in beide richtingen dicht.